Mark Hokker met het NOS Journaal. Noord-Korea aangescherpt. 15 Noord-Koreanen zijn op een zwarte lijst gezet en hun tegoeden zijn bevroren. Ze krijgen allemaal een reisverbod. Onder de 15 zou ook het hoofd van de overzeese Koreaanse inlichtingendienst zijn. De Verenigde Staten wilden ook een verbod op export van olie naar Noord-Korea, maar dat werd door China tegengehouden. Het Duitse muziekfestival Rock am Ring is op de openingsavond afgebroken vanwege een mogelijke terreurdreiging politie heeft alle bezoekers van het terrein gestuurd. Rock am Ring is het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland op de Nürburgring. Er waren al extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de aanslag bij een concert in Manchester. Komende ochtend wordt besloten of Rock am Ring dan wel doorgaat. Op de NC-groeven bij Maastricht komen zoveel bezoekers af dat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. Het gebied is daarom afgesloten en er is beveiliging ingezet. Er is overlast van jongeren die de mergelwanden bekladden, alcohol en drugs gebruiken en van grote hoogte in het water van het natuurbad springen. De ontwikkelingsmaatschappij van het NC-gebied zegt dat de groeve is bedoeld als een mooi natuurgebied. Het is alleen zo aantrekkelijk geworden dat het lijkt op een strandbadplaats, zegt de voorzitter van die maatschappij. Het kan volgens hem nog de hele zomer duren voordat het NC-gebied bij Maastricht opnieuw is ingericht. De afdeling van de SGP doet aangifte van antisemitisme tegen een raadslid in Den Haag. De politicus van de Partij van de Eenheid noemde Israëlische scholieren die bij de SGP Tweede Kamerfractie op bezoek waren, zionistische terroristen in wording. Volgens de jongere afdeling van de SGP is het absurd dat een gemeenteraadslid uitspraken doet waar de jodenhaat van afdruipt.